9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen... bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren... en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen de groepen. Morgen zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. De advocaten van de uit Turkije gezette journalist Ans Boersma... hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting... dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abd A... actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen... omdat ze zelf niet terecht staat. Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50... zijn vanmiddag zes gewonden gevallen. Twee van hen raakten zwaar gewond. Twee vrachtwagens botsten op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. Hoe de ongelukken zijn ontstaan wordt nog onderzocht... De snelweg richting Nijmegen ter hoogte van knooppunt Paalgraven is tot vanavond 10 uur dicht. President Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied met Mexico. Het was al verwacht dat hij dat zou doen. Zo krijgt Trump meer bevoegdheden om de muur langs de Mexicaanse grens te bouwen. Het nieuwe begrotingsakkoord dat vannacht werd aangenomen in het Huis van Afgevaardigden... geeft Trump namelijk niet genoeg geld voor die muur. Het weer vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen veel zon, de temperatuur stijgt naar 10 tot 15 graden.